Mariette Krol met het NOS Journaal. Politie sneller kunnen optreden tegen terreur. De teams beschikken over snelle auto's en automatische wapens. Ze haken aan bij 112-meldingen die mogelijk gaan over zwaar geweld... zoals een overval of signalen voor een aanslag. De nieuwe werkwijze is ontwikkeld na de aanslag in januari op Charlie Hebdo in Parijs. Specialisten van politie en defensie werken erin samen en dat is uniek in Europa. Het kabinet maakt voor de opvang van vluchtelingen dit jaar 350 miljoen euro vrij en volgend jaar 400 miljoen. Het geld komt vooral uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet gaat uit van 58.000 asielzoekers per jaar. Het geld komt bovenop de 187 miljoen die gemeenten en provincies krijgen voor de opvang van asielzoekers. Na ABN AMRO brengt de staat begin volgend jaar ook verzekeraar ASR naar de beurs. ASR maakte deel uit van Fortis Nederland ABN AMRO, dat in 2008 werd genationaliseerd. Minister Dijsselbloem hoopt met de beursgang minimaal 3,2 miljard euro binnen te halen. Hij zegt dat het goed gaat met het bedrijf en dat de staat geen verzekeraar hoeft te runnen. Peking gaat strengere milieueisen stellen aan auto's en bussen. Het worden de strengste ter wereld, zeggen de Chinese autoriteiten. ze moeten over twee jaar ingaan. Personenauto's moeten de uitstoot met 40% verminderen, vrachtwagens en bussen met 50%. Peking is na Shanghai de grootste stad van China met een kleine 20 miljoen mensen. De Russische president Poetin wil geen gesprek met zijn Turkse ambtgenoot Erdogan... zolang Turkije geen excuses aanbiedt voor het neerhalen van een Russisch gevechtsvliegtuig. Erdogan had voorgesteld dat de leiders elkaar zouden ontmoeten op de klimaattop in Parijs. Maar dat gaat dus niet door. De Turken hebben ook gezegd dat ze excuses willen voor de Russische schending van het Turkse luchtruim. Het weer, vanavond vanuit het westen meer regen en ook wind. Morgen opklaringen en zon. In de avond gaat het dan opnieuw regenen en stevig waaien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Naarden en Bunschoten over 13 kilometer... A12 Utrecht-Den Haag bij knooppunt Gouwe 11. De A13 richting Rotterdam. Tussen Prins Klausplein en Berkelen-Rode reis over 13 kilometer. Richting Gorkum op de A15 bij Sliedrecht-Oost 12. Vanaf de A15 Rotterdam-Gorkum. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij knooppunt Gorkum. De parallelbaan is dicht. Verkeer kan geen gebruik maken van de afrit Breda en Utrecht.